uur. Ties van Kersteren met het NOS-journaal. De brandweer verwacht nog de hele nacht druk te zijn met blussen bij de Loons- en Drunense Duinen. Daar woedt sinds afgelopen middag een grote natuurbrand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen het vuur te bedwingen, maar de vlammen worden aangewakkerd door de wind. Er zijn daarom specialisten ingezet om geulen te graven. Die moeten voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Onder meer vanwege de rook werd aan het eind van de middag een NL-alert verstuurd... met de oproep om het natuurgebied bij Drunen zo snel mogelijk te verlaten. Topdiplomaten uit de VS en Iran zijn in Oman begonnen met de beladen onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. President Trump heeft sinds zijn aantreden dreigende taal gebruikt richting Iran. Amerika wil hoe dan ook voorkomen dat Iran eigen kernwapens krijgt. Toch wordt er nu gesproken van een vriendelijke sfeer. Volgens het Witte Huis waren de gesprekken positief en constructief. Over een week gaan de onderhandelingen verder. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker acht mensen om het leven gekomen door een landmijn. De bus waar ze in reden reed op de landmijn in de staat Borno. Daar zijn in het verleden veel mijnen neergelegd, waarschijnlijk door terreurgroep Boko Haram. Zeven mensen zijn in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht in de hoofdstad van die staat. En veertien andere mensen raakten licht gewond. In Nigeria worden regelmatig landmijnen gevonden. Het Israëlische leger heeft Rafa ingenomen, de stad in de Gazastrook aan de grens met Egypte. De verdreven inwoners mogen niet terug omdat Rafa ligt in de bufferzone die Israël aan de grens heeft ingesteld. De gebouwen die nog overeind staan zullen mogelijk met de grond gelijk worden gemaakt. Defensieminister Katz zegt dat zijn leger nog meer gebieden in Gaza gaat innemen. Palestijnen die er nog zitten moeten ook weg en waarheen is onbekend. Het weer vanuit het zuiden raakt het vannacht bewolkt en er volgen na lange tijd weer buien.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 Can only get, can only get, take it all from me, you know know that things can only get better deal with this disease. I look at So you're dancing up the ocean Running fast along the sand A spirit born of earth and water Firefly your spine giorno che ricorderai.